9 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt steeds vaker gevoetbald met baby-egeltjes en getennist met gewonde vogels, zeggen ze bij de dierenopvang. Daar komen sinds corona opvallend vaak mishandelde beestjes binnen. Ook in Delft. Wat wij eh, zien is een toename in geweld tegen dieren door kinderen. Egels waarmee gevoetbald is, duiven waarmee overgegooid is. En zoals dit koolmezen die uit het nest gegooid zijn met stenen. Hoe het komt dat het de laatste tijd zo vaak raken is, weten ze niet zeker, maar... Wij hebben het vermoeden dat het komt door corona. Eh, kinderen vervelen zich, het gaat nu zo lang duren. En dan zich afreageren op dieren? Ik weet het niet, het is ernstig in elk geval. Dierenopvangclubs willen dat ouders met hun kinderen praten... om ze duidelijk te maken dat het mishandelen van dieren echt niet oké is. Er is een filmpje verspreid van de journalist die zondag werd opgepakt in Wit-Rusland. Een vliegtuig dat over dat land vloog moest hals over kop landen. Sindsdien zit de kritische journalist vast. De journalist zegt dat het oké met hem gaat, maar het is maar de vraag wat daarvan waar is, zegt correspondent Iris de Graaf. En dat hij nu zegt dat hij schuldig is aan massarellen, dat is heel opvallend. Dus het lijkt er eh, aan alle kanten op dat hij die schuldverklaring onder dwang heeft moeten afleggen. EU-landen zijn woedend over de actie van afgelopen weekend en hebben maatregelen aangekondigd. Wit-Rusland is een dictatuur. Inwoners mogen geen kritiek hebben op de regering. Er komen steeds meer personal trainers in ons land. Dat is geen beschermd beroep, dus iedereen mag zich personal trainer noemen. Geen goede zaak, zegt NL Actief, de branchevereniging van erkende sportscholen en personal trainers. Wat we graag zouden zien als branche is dat eh, het vak van personal trainer meer erkenning krijgt. Personal trainer werkt tenslotte ehm, aan de gezondheid en vitaliteit van mensen. Heel belangrijk dat je voldoende vakkennis hebt om de mensen eh, op de juiste manier te begeleiden. Volgens die branchevereniging zou iedereen van tevoren moeten checken of een personal trainer ook echt weet wat hij doet. Daarom komen ze zelf met een database. Het weer, veel wolken, buien, weinig zon. Het wordt vandaag een op 13. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A4 Den Haag richting Amsterdam...